Goedemorgen, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NWS op 3. Buren van Schiphol krijgen geld op hun rekening vanwege geluidsoverlast. Het is een compensatie voor de overlast van alle laagvliegende vliegtuigen. Het gaat om de mensen die in zo'n 3000 huizen in de buurt wonen. De vergoeding ligt tussen de 50 en iets meer dan 2000 euro. En het idee is, hoe duurder je huis, hoe hoger de vergoeding. En dat is gek, vindt Schiphol Watch, een club die tegen de groei van de luchthaven is. Dat betekent eh, wat, wat ons betreft dat eh, mensen met een een laag inkomen kennelijk hun nachtrust uh, minder waard is dan die van, mensen met een veel hoger inkomen en een duurder huis. Dat is een hele vreemde situatie. Daarnaast komt het geld niet van Schiphol zelf, maar van het ministerie van Infrastructuur. Het gaat weer wat beter met RKC-keeper Etienne Vaasen. Na zijn horrorbotsing met een Ajax-speler raakte hij buiten bewustzijn en werd hij gereanimeerd. Maar volgens RKC-aanvoerder Kramer is hij nu weer thuis. Hij is een eh, nachtje in het ziekenhuis gebleven, gisteren nog een scan gemaakt van zijn hoofd volgens mij zag dat allemaal goed uit. Er waren geen bloedingen te zien of er waren ook geen, eh, geen eh, grote dingen te zien. Volgens mij heeft hij een redelijke nacht gehad. En eh, volgens mij is hij vanmiddag naar huis gegaan. De wedstrijd RKC-Ajax werd na het incident gestaakt. Het is nog niet duidelijk of en wanneer die wedstrijd wordt uitgespeeld. De Europese Unie blijft Oekraïne steunen in de oorlog tegen Rusland. Dat heeft de buitenlandcoördinator van de EU gezegd. Oekraïne praat nog met Amerika over nieuwe wapens. Dit weekend werd in de VS een noodbegroting geregeld. Maar daarin was geen geld gereserveerd voor Oekraïne. President Biden zegt dat hij dat nog gaat oplossen. En het SBS-programma Miljoenenjacht heeft stevige maatregelen genomen... na het confetti-incident vorige week. Presentator Winston liet toen per ongeluk een confetti-kanon afgaan... in het gezicht van een van de winnaars. Gisteren ging hij weer op pad om winnaars te verrassen... maar Linda de Mol had wel een dringend advies. Winston, veel succes en wegblijf van dat confetti-kanon, alsjeblieft. Een hele goede avond en eh, dankjewel Linda. Ja, voor ik ga aanbellen moet ik natuurlijk nog heel even zeggen... als we het over vorige week hadden geen confetti-kanon meer. Ik stop ermee. We hebben nog even gebeld met Maxime, de winnares van vorige week. Gelukkig gaat het goed met hem. Fingers crossed, de Britgezande, nou, ontsnapt. Het weer, zeker in het zuiden, kan de korte broek aan vandaag. Veel zon en maximaal 26 graden. In de rest van het land wisselen zon en wolken elkaar af... en wordt het maximaal 24 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer moet rekening houden met veel vertraging door een ongeluk op de A8 van Zaanstad naar Amsterdam.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 Het verschil in salaris tussen mannen en vrouwen is groter geworden. Mannen verdienen nu voor hetzelfde werk gemiddeld 7,4% meer dan vrouwen. Twee jaar geleden was de kloof 5%. De onderzoekers zeggen dat mannen mogelijk steviger hebben onderhandeld. Zo'n 3000 huishoudens rond Schiphol krijgen compensatie voor geluidsoverlast. De afgelopen jaren was de overlast daar groter dan toegestaan... maar er werd niet ingegrepen omdat nieuwe regels nog niet waren vastgelegd in de wet. 60-plussers kunnen vanaf vandaag een nieuwe vaccinatie krijgen tegen het coronavirus. Dat moet hun afweer een oppepper geven voor de wintermaanden. Andere groepen komen later aan de beurt. Het weer in het zuiden zon. In Limburg kan het 26 graden worden. In het noorden wat meer bewolking en iets koeler. are home now for me. But my home is the lonely.